Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Brabant, Gelderland en Limburg vanwege gladheid. De afgelopen avond en nacht gold code geel en gebeurde al tientallen ongelukken op de wegen in het oosten van Nederland. Met code oranje wordt aangeraden langzamer te rijden en rekening te houden met verraderlijk gladde wegen en vertraging op de weg en in het openbaar vervoer. De gladheid duurt in de ochtend, tot in de middag kan het in Limburg nog glad zijn. De mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners in Myanmar krijgt de Geuzenpenning voor 2023. De organisatie komt op voor de duizenden politieke gevangenen in Myanmar. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten te steunen. De stichting die de Geuzenpenning uitreikt bewondert de organisatie in Myanmar. Met name omdat de mensenrechten situatie in het land verder verslechtert. De 17 verdachten die betrokken zouden zijn bij de explosie in Beirut... moeten worden vrijgelaten. Dat heeft de openbaar aanklager besloten. Met deze stap wordt de kans weer kleiner dat er iemand verantwoordelijk zal worden gehouden voor de explosie. In augustus 2020 kwamen 220 mensen om en raakten 6000 mensen gewond. Een groot deel van het centrum van Beirut werd verwoest. De onderzoeksrechter klaagde gisteren oud-president Diap aan, net als twee voormalige ministers. Ze zouden geweten hebben van de explosieve lading in de haven. De kans is klein dat ze ook daadwerkelijk vervolgd worden. In de VS is een directeur ontslagen van de school waar een kind van zes eerder deze maand zijn juf neerschoot. Hij is ontslagen omdat het schoolbestuur zou hebben geweten dat de jongen een pistool bij zich had. Voor de schietpartij in de staat Virginia had de zesjarige schutter andere kinderen bedreigd. Ondanks meerdere waarschuwingen zou het schoolbestuur hebben besloten om de situatie af te wachten. Onder meer omdat de school bijna uit was. Het weer. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor gladheid in het zuidoosten van het land. Verder valt in Zuid-Limburg nog wat natte sneeuw. Elders in het land is het vandaag bewolkt met af en toe zon en een bui. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog files bij Amsterdam op de A10. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je nog 5 minuten vertraging. En aan de zuidkant staat een auto met pech bij knooppunt de Nieuwe Meer... richting Den Haag en Rotterdam.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 En vorig jaar werden er flink meer boeken verkocht in Nederland. In totaal werden er 42,2 miljoen boeken verkocht. Dat is goed voor 664 miljoen euro voor de sector. Nederlandstalige boek werd wel minder populair. Anderstalige boeken, met name Engels, werden vaker gekocht. En voormalig Amerikaans president Trump mag weer op Facebook en Instagram. Twee jaar na zijn verbanning mag hij over enkele weken weer gebruik maken van de social media platforms. Eerder kreeg hij alweer toestemming om te twitteren, maar daar heeft hij tot dusver nog niks mee gedaan.